ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het prijskaartje van de schade door extreem weer van vorig jaar is bekend. 280 miljoen euro heeft het gekost, zegt de Club van Verzekeraars. En volgens hen vielen een aantal dingen op. Dat er van die 280 miljoen zo'n 100 miljoen schade is veroorzaakt door alleen eh, neerslag. En dat klopt ook, hè, want de eerste paar maanden waren best wel eh, nat in Nederland. En een opvallende schade bijvoorbeeld in Enschede... waarin eh, een hoosbui die heel lang op één plek bleef hangen... voor een enorme schade in een eh, specifieke woonwijk heeft gezorgd... waardoor tientallen huizen eigenlijk onbewoonbaar zijn geworden. En die 280 miljoen euro schade is minder dan het jaar daarvoor. In 2023 was er ruim 400 miljoen euro schade door extreem weer. dat komt volgens de verzekeraars vooral doordat er toen meer stormen in hagelbuien waren. Een petitie tegen afschaffing van een jongere dagkaart van de NS is al bijna 50.000 keer ondertekend. De NS zei deze week van die kaart af te willen, waarmee jongeren voor 8,50 euro een dag lang in de daluren kunnen reizen. Maar jongeren kunnen daarvoor straks in de plaats een gratis kortingskaart krijgen, waarmee ze in de daluren korting krijgen. Maar reizen wordt dan toch vaak een stuk duurder, zegt de initiatiefnemer van die petitie. Als ik bijvoorbeeld van mij thuis naar Amsterdam zou reizen, zou het nu gewoon een retourtje in plaats van 8,50 ruim 30 euro kosten met die 40% korting erbij. ook in de Tweede Kamer zijn ondertussen vragen gesteld over de afschaffing van de jongere Gaan we nog even naar Venetië toe, want daar is het driedaagse huwelijksfeest van Jeff Bezos bezig. Veel mensen waren het er vooraf niet mee eens met de komst van het grote feest van de Amazon-miljardair. Maar volgens deze Nederlandse vrouw, die in Venetië woont, valt het allemaal nog best mee. Bezos heeft voor deze drie dagen feest vijf luxe hotels afgehuurd, twintig watertaxis en drie feestlocaties... En dat is het eigenlijk. Dus eh, het valt wel mee, want het zijn allemaal heel gereserveerde plekken die iedereen af kan huren. Eh, hij dus ook. En eh, die worden dan opgebouwd, maar allemaal vrij discreet. Dus daar merk je weinig van. Daar houdt hij dan zijn privéfeesten met 200 gasten. Ja, en ook zegt deze Nederlandse vrouw dat Venetië beter dit soort exclusieve dingen aan kan dan het massatoerisme dat de stad jaarlijks overspoelt.